12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie begint met een DNA-verwantschapsonderzoek... naar het gezin dat jarenlang geïsoleerd leefde in een boerderij in Ruinerwold. Het onderzoek moet aantonen of de ontsnapte jongen, vijf anderen... en de vader van 67 familie van elkaar zijn. Alleen de vader staat in de gemeentelijke basisadministratie. Gerrit-Jan van D. en de Oostenrijker Jozef B. zitten vast in de zaak. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi heeft een zeemansgraf gekregen. Waar is niet bekendgemaakt. Er worden volgens nog geen beelden of foto's van Baghdadis dood vrijgegeven. Wel heeft president Trump een foto getwitterd van een hond... die betrokken was bij de militaire operatie van Amerikaanse speciale eenheden. Een belangrijk stuk in de zaak rond voormalig Transavia-piloot Julio Potsch... is bijna twaalf jaar geleden vernietigd. Volgens radioprogramma Bureau Buitenland en RTL Nieuws... gaat het om het verslag van de eerste reis van politiefunctionarissen naar Argentinië... om te zien of Potsch kon worden vervolgd voor oorlogsmisdaden... tijdens de militaire groente in Argentinië. Uit het stuk blijkt dat oud-minister Heers Ballin zich bemoeide met vervolging... en van uitlevering van Potsch aan Argentinië. D66 wil daarom opheldering van minister Grapperhaus. En voetbalclub Rode JC lijkt gered. Lokale ondernemers uit Kerkrade en omgeving willen een garantstelling van 900.000 euro regelen voor de club uit de eerste divisie. Vandaag moet die bij de KNVB liggen, anders dreigen sancties zoals punten die in mindering worden gebracht. Nou, als de garantstelling van de lokale ondernemers niet lukt, dan staat eigenaar Frits, Frits Schroef garant voor dat tekort. Het weer nog.